Uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De ruim 150 AZ-supporters die gisteravond zijn opgepakt... na het zingen van anti-Joodse liederen... zouden ook twee politieagenten hebben mishandeld en beledigd. Dat zegt de politie. De supporters werden opgepakt en met bussen afgevoerd naar het politiebureau. Elf van hen moesten de nacht in de cel doorbrengen. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding vindt de massa-aanhouding belangrijk. Het is een belangrijk signaal, ook als je een grote groep bent... dan ben je niet onaantastbaar. Dan kun je ook aangepakt worden op dit soort antisemitisme. AZ heeft het zingen inmiddels ook veroordeeld. In de haven van Rotterdam zijn vijf drugsuithalers opgepakt. Een van de tassen waar de pakketten kook in werden vervoerd scheurde toen die over het hek werd gegooid, waardoor de drugs op straat belanden. En voor het hek stond een vluchtauto klaar. Daarin zouden tassen met nog eens 30 tot 40 drugspakketten hebben gelegen. Op de Westerschelde in Zeeland zijn gisteravond een olietanker en een containerschip op elkaar gebotst. Door die aanvaring schoot een loopbrug van een van de schepen los en viel in het water. De twee schepen hadden een aanzuigende werking op elkaar... wat ervoor zorgde dat er lichte schade ontstond bij beide schepen. Niemand raakte gewond. Een kampioen kan Feyenoord vandaag nog niet worden door de zegen van PSV op Sparta. Maar de pot tegen Excelsior is wel begonnen. Volgens Feyenoord-trainer Arne Slot zijn zijn spelers aardig ontspannen. Oh, ik heb niet eens het anders beleven dan eh, tot nog toe. Een de simpele reden dat het ook een... Eh, de, we moeten nog twee keer winnen, heb ik elke keer gezegd. Nou, als je dat puur uh, wiskundig bekijkt, hebben we met name nog vijf punten nodig. Maar de snelste manier is dan twee keer te winnen. en ik heb het idee dat daar de volle focus ook bij de jongens op zit. Ondertussen is ook de ontknoping van de eredivisie bij de vrouwen begonnen. Pek Zwolle staat tegenover Ajax en FC Twente ontmoet Feyenoord. En als het bij beide wedstrijden 0-0 wordt zijn de Ajax-vrouwen kampioen krijg je nog het weer. Nu droog en op veel plekken ook nog even een zonnetje.